Voorzitter Tusk van de Europese Raad sprak van positievere ontwikkelingen. Woensdag is er een extra vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone. Voor het einde van de maand moet er een akkoord liggen over nieuwe bezuinigingen en hervormingen in Griekenland, anders gaat het land failliet. Minister Kamp heeft in Groningen gepraat met de burgemeesters in het aardbevingsgebied over het besluit om de gaskraan verder dicht te draaien. Na afloop wilde hij nog niet inhoudelijk ingaan op het besluit. Hij zei dat hij naar Groningen is gekomen om de lokale bestuurders meer bij de besluitvorming te betrekken. Kamp sprak ook met vertegenwoordigers van een actiegroep en met de commissaris van de Koning. Morgen praat hij met het kabinet over zijn plannen. Daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Volgens bronnen mag er dit jaar maximaal 30 miljard kuub gas uit de grond worden gehaald. In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, zijn opnieuw twee mensen besmet geraakt met ebola. Tot nu toe werd aangenomen dat het dodelijke virus uit de stad was verdwenen. Er waren al weken geen nieuwe gevallen gemeld. De twee nieuwe patiënten komen uit een dichtbevolkte krottenwijk in Freetown. De angst bestaat dat daar meer mensen met ebola zijn besmet. Het weer, opklaringen, maar ook een enkele bui. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Overdag minder buien, maar wel veel bewolking. Het wordt maximaal 16 graden. De dagen daarna meer zon en dan wordt het een paar graden warmer.